Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Meerdere autobommen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad aan zeker 21 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was op een autodealer in het oosten van de stad. Daar vielen 12 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgereisd. Twee dagen geleden kwamen in Bagdad ook al tientallen mensen om het leven... bij een aanslag met een autobom. Die werd gepleegd door aanhangers van Islamitische Staat. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd nadat vulkaan Cotopaxi opnieuw actief werd. Afgelopen vrijdag waren de kleine erupties van de vulkaan... die op zo'n 70 kilometer ten zuiden van hoofdstad Quito ligt. De Cotopaxi schoot bij een aswolk 8 kilometer de lucht in. Een aantal dorpen in de omgeving is ontruimd. In Quito zijn een miljoen mondkapjes uitgedeeld... om inwoners te beschermen tegen het inademen van neerdalende as. De Cotopaxi is een van de hoogste vulkanen ter wereld... en is populair bij toeristen. Op een zeiljacht in de haven van Nijmuiden zijn gistermiddag 25 vermoedelijke illegale mannen en vrouwen aangetroffen. Ze bevonden zich in de kajuit. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland varen. Twee Nederlandse mannen van 25 en 26 die ook op het schip zaten zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De marechaussee kreeg een tip dat er mogelijk vreemdelingen aan boord van het jacht zaten. Bij controle werden 11 mannen uit Albanië en 40 mannen en vrouwen uit Vietnam gevonden. In München is de Duitse saxofonist en bandleider Max Greger overleden. In zijn 70-jarige carrière nam hij 3000 nummers op en bracht hij meer dan 150 albums uit. Greger speelde swing- en jazzmuziek met grootheden als Louis Armstrong, Duke Ellington en Ella Gerald. Toen Lionel Hampton met zijn orkest op tournee ging in Europa vroeg hij Greger als saxofonist. Met zijn eigen band trad hij in 1959 als eerste westerse muziekgroep op in de Sovjet-Unie. Die optredens betekenden zijn grote doorbraak. Het weer, morgen veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen, maar later ook geregeld zon. Met 18 tot 20 graden is het aan de frisse kant. Maandag verandert te weinig, vanaf dinsdag geleidelijk overal droog, meer zon en hogere temperaturen.